Minister Eurlings heeft de Roertunnel en de Swamme-tunnel officieel geopend... De twee tunnels hadden eigenlijk al begin vorig jaar helemaal open moeten gaan, maar dat lukte niet omdat de veiligheidssystemen geregeld op hol sloegen. De weg moest vaak dicht en als hij open was moest er permanent één baan afgesloten blijven. De afgelopen maanden waren de tunnels helemaal dicht om een heel nieuw veiligheidssysteem af te bouwen en om dat te testen. De vertraging van bijna twee jaar heeft minimaal 30 miljoen euro gekost. In Italië zijn twee Tunesische gevangenen uit Guantanamo Bay aangekomen... Ze worden in Italië berecht voor het recruteren van extremistische moslims voor de strijd in Afghanistan. Italië had in juni Amerika al laten weten dat het drie gevangenen uit Guantanamo wil opnemen. Ook Frankrijk heeft een gevangene uit Guantanamo opgenomen. Het is een Algerijn die in 2001 in Bosnië werd opgepakt. De Amerikanen willen de gevangenis in Guantanamo voor vermeende terroristen sluiten. Op dit moment zitten er nog 211 mensen vast. Het praktijkexamen voor brommers en snorfietsers wordt niet op 1 januari ingevoerd zoals de bedoeling was, maar op zijn vroegst op 1 maart. De BOVAG heeft dat te horen gekregen van het ministerie van Verkeer. Het ministerie krijgt het wetsvoorstel niet op tijd rond. Rijscholen zijn onaangenaam verrast. Ze hebben instructeurs opgeleid en brommers aangeschaft. De BOVAG heeft ook nog vragen over het aantal leerlingen dat in één les tegelijk de weg op mag. Minister Eurlings vindt dat vier leerlingen tegelijk de weg op kunnen. De BOVAG vindt meer dan twee al gevaarlijk. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt dit jaar de gouden bal. Hij is door het Franse tijdschrift Frans Voetbal uitgeroepen tot voetballer van het jaar. De 22-jarige Messi won met zijn club Barcelona dit jaar de Spaanse landstitel, de Spaanse beker en de Champions League. Het weer, opklaringen en kans op mist en aan de grond kan het licht vriezen. Overdag eerst nog hier en daar bewolking, maar uiteindelijk breekt overal de zon door.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 train. 9. 炸。炸炸炸